VN-topman Ban Ki-moon roept de autoriteiten in ingezette president Morsi vrij te laten. Gebeurt dat niet, dan moet hij volgens de VN-chef een openbaar proces krijgen. Eerder drongen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al aan op de vrijlating van Morsi. Sinds hij begin deze maand door het leger werd afgezet, wordt Morsi vastgehouden op een onbekende locatie. Het treinincident bij Schiedam wordt onderzocht. Maandag raakten acht passagiers onwel nadat de airco in een gestrande trein was uitgevallen. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat nu kijken hoe het treinpersoneel handelde tijdens de storing en of de veiligheidsprocedures wel zijn gevolgd. Belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV riep de NS deze week op om conducteurs toe te staan ruiten in te slaan als de airco niet meer werkt. De inspectie vindt dat, om veiligheidsredenen, geen goed idee. Het weer, het is broeierig warm en nu en dan schijnt de zon. In de loop van de middag kunnen er lokaal flinke regen- en onweersbuien vallen. Mogelijk met hagel en forse windstoten. Het wordt 26 tot 29 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. 一梦。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 dançar. time I look around, it's a mile. crê, Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl seu samba está animado. O que eu quero é samba.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 droogt het zoute water op je huid. Je smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik wou dat ik je simpel zeggen kon het laatste licht strijkt over zee.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 De verliezers van de strijd om de topsportlocatie voor schaatsers... gaan in hoge beroep tegen de keuze van de KNSB en het NOC-NSF voor Almere. Zowel het Transportium Zoetermeer als Tialf in Heerenveen... legt zich niet neer bij het besluit. De Friese commissaris van de Koning Jortsma noemt het een historische vergissing. Ook Kees den Bakker van het Transportium in Zoetermeer... spreekt van een verkeerde keuze. In het Spaanse Santiago de Compostela wordt nog altijd hard gewerkt aan het opruimen van de ravage na het treinongeluk van woensdag. Bijna alle ontspoorde wagons zijn afgevoerd en spoorwerkers vervangen de beschadigde rails en herstellen de bovenleiding. Bij het ongeluk vielen zeker 80 doden en raakten 130 mensen gewond. De machinist, die waarschijnlijk te hard reed, wordt mogelijk vandaag verhoord. Klanten van KPN die de afgelopen week niet mobiel konden bellen in Frankrijk komen in aanmerking voor compensatie. KPN heeft een schadeformulier voor particuliere en zakelijke klanten op zijn website gezet. KPN-klanten